Zit van der Linde met het NOS-journaal. De regering moet werken aan een aanpak voor de volgende fase van de coronapandemie. Veertien overheidsorganisaties hebben samen een advies opgesteld over de corona-aanpak in Nederland. Er staat onder meer in dat de overheid nu al moet investeren in digitale infrastructuur en het creëren van draagvlak. De Universiteit van Amsterdam wil het aantal plekken voor buitenlandse studenten vanaf volgend jaar beperken, meldt NRC. Het gaat om een proef bij een aantal Engelstalige studies. Volgens de UvA kunnen Nederlandse studenten soms niet meer terecht bij populaire studies, omdat er zoveel internationale concurrentie is. Bij meerdere steekpartijen in Canada zijn tenminste 10 mensen om het leven gekomen. In verschillende dorpen in de provincie Saskatchewan werden gisteren mensen neergestoken. Naast de doden zijn er zo'n 15 gewonden. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn er twee verdachten in beeld. Daar wordt al uren naar gezocht. Eerst alleen in Saskatchewan en inmiddels ook in de aangrenzende provincies Alberta en Manitoba. Een voorstel voor een nieuwe grondwet in Chili is in een referendum afgewezen. Het referendum werd uitgeschreven na protesten tegen ongelijkheid in het land. Een comité kwam met een voorstel waarin onder meer het recht op gratis onderwijs en huisvesting werd opgenomen. Critici vonden het voorstel te links. Meer dan 60% van de Chilenen heeft gisteren tegengestemd. Op de US Open heeft tennisser Nick Kyrgios de kwartfinales bereikt. In New York versloeg hij Daniil Medvedev, de nummer 1 van de wereld. Kyrgios won in vier sets. De Australiër kwam op de US Open niet eerder zo ver. Door het verlies raakt Medvedev zijn nummer 1 positie op de wereldranglijst kwijt. Het weer, het wordt een zonnige en warme dag. Landinwaarts kan het 30 graden worden. Vanaf de namiddag neemt vanuit het zuiden de kans op een onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Vanwege de Grand Prix in Zandvoort zijn de N200 en de N201 voor een groot gedeelte in beide richtingen afgesloten. Hou daar rekening mee wanneer je de weg op gaat. Bezoekers aan de Grand Prix wordt geadviseerd om naar het circuit af te reizen met het openbaar vervoer of met deelvervoer.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 In de Canadese provincie Saskatchewan zijn tien mensen omgekomen bij verschillende steekpartijen. De politie is op zoek naar twee verdachten. En de Universiteit van Amsterdam wil het aantal plekken voor buitenlandse studenten vanaf volgend jaar beperken, meldt NRC. Volgens de UvA kunnen Nederlandse studenten soms niet meer terecht bij populaire studies, omdat er zoveel internationale concurrentie is. Het weer, het kan 30 graden worden vandaag en vanmiddag neemt vanuit het zuiden de kans op een onweersbui toe. levitating, got me off the ground. Out of control and I can't stop climbing. Look what you do to me, look what you do to me. I've been thinking lately, thinking about you. I've been thinking lately, you're somebody I don't wanna lose. been talking and touching And all I wanna hear is you to say you love me If all of these nights been leading to something Cause all I wanna hear is you to say you love me Duitsland.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 A enterrártelo cuando quiera Tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé. Y fue pura todita tu mentira maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber el veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra porque negra por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby. Te digo con mi disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama.